Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is onderzoek gedaan naar zelfmoordgedachten onder jongeren. Onder meer het RIVM en de GGD hebben daaraan meegewerkt. Daaruit blijkt dat relatief veel jongeren met suïcidale gedachten kampen. En het zijn er niet minder geworden sinds er geen coronaregels meer zijn. Ongeveer 1 op de 6 jongeren tussen de 12 en 25 jaar heeft serieuze gedachten over zelfmoord. Denk je na over zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Ze zitten bij 113 voor je klaar via 113.nl of telefonisch via 113. Er is veel schade in de Amerikaanse staat Florida door de orkaan Ian. Het is daar nu nog nacht en hoewel het al een tijdje flink tekeer is gegaan... is de orkaan pas net aan land. Eigenlijk is het dus vooral afwachten, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Ook hulpdiensten konden de afgelopen avond niet anders doen dan binnen gaan zitten. De wind is zo krachtig, daar kun je letterlijk niet in bewegen. Niet lopen, niet met voertuigen rijden door de stad. Dus we moeten in de komende uren gaan zien hoe groot die ravage is. Maar natuurlijk zijn er al wel wat beelden uit Fort Myers uit Napels, daar aan de kust... waarop te zien is hoe ja, de zee letterlijk woonwijken binnentrekt. Eh, auto's drijven door straten, huizen die deels zijn weggeslagen door het water. Veel mensen zijn er niet meer. De bewoners zijn verplicht geëvacueerd. En de Champions League-droom van de Ajax-vrouwen is voorbij. Met 1-0 zijn ze in de voorrondes uitgeschakeld door Arsenal. Terwijl het vorige week nog knap 2-2 werd. Nu ligt Ajax er dus alsnog uit. Coach Suzanne Bakker is teleurgesteld. Als het net niet lukt tegen Arsenal, ja, dan eh, overeerst dat. Maar we hebben twee wedstrijden echt fantastisch weerstand geboden tegen Arsenal... die gewoon de afgelopen jaren eh, bij de top 8 in de Champions League speelt. Alleen als je dan het, eh, hier staat, ja, dan wil je ook heel graag door. En als het dan met een 1-0 nederlaag ja, net niet is, dan is het enorm zuur. Dat ene doelpunt werd ook nog eens gemaakt door Oranje Spits Vivianne Miedema. Het weer nog, het is fris en op sommige plekken behoorlijk mistig. Later zon en stapelwolken met vooral bij de kust kans op een bui. Het wordt max 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet vanmorgen rekening houden met lokaal dichte mist...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 Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste.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 hacer y pa' dónde vas. Tú dime a dónde Siguiéndome que va y tratando y tratando está tratando de quebrarme corriendo y corriendo si nunca me va a alcanzar y dejando mis demonios atrás y sé que mi corazón a mi mente le va a ganar no sé si es mi autismo ya no sé cómo llorar digo adiós a mis queridos mi mamá y mi papá hey regresaré con más cariño parada tú dime a dónde el destino se acerca, que yo no sé para dónde voy, para dónde voy.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 Veel jongeren kampen met suïcidale gedachten... ook nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven. Dat blijkt uit onderzoek van het netwerk GOR. Ongeveer 1 op de 6 jongeren tussen de 12 en 25 jaar... overweegt een einde aan hun leven te maken. En er komt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Ariep. Het dagelijks bestuur van de Kamer heeft dat besloten na anonieme klachten over Ariep. Het weer, het is fris vanochtend met regionaal nog wat nevel of een misbank. Later vanochtend laat ook de zon zich zien.